More Than A Feeling gaat over dit, dit radioprogramma. Het is It's More Than A Feeling. Vrienden, vriendinnen, welkom bij een nieuwe Frieknacht. De allereerste van 2020. Dus ja, misschien een beetje laat, maar alsnog een heel gelukkig, gezond, muzikaal en radioactief 2020. Welkom eh, bij de allereerste Frieknacht van het jaar. Eh, de komende twee uur gewoon, eh, ja, gewoon weer lekker frieken, lekker veel muziek. En ja, je hoorde dus Boston. bestaan overigens nog steeds. De band, de band Boston. En ehm, ja, dit jaar gaan we iets, of, ja, iets leuks doen. want ja, we deden altijd stomme dingen. Ik dacht van, we gaan nou een keer iets leuks doen. Ehm, ja, je denkt nou, hè, december, hè, eindelijk voorbij, eindelijk rust. Maar nee hoor, ehm, hè, al, die muzieklijstjes, die zijn nou eindelijk klaar. Nee, wij beginnen er gewoon met eentje. Eh, alhoewel, hij is wel al eh, jaren geleden verschenen. Je zit er namelijk middenin, de Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time. 15 jaar geleden, exact 15 jaar geleden, toen eh, bracht het Rolling Stone magazine een ja, lijst uit. Een lijst met 500 beste liedjes ooit gemaakt. Die publiceerden zij. En eh, nou ja, die is dus 15 jaar uit exact, eh, die lijst. Dus we dachten van, hier bij de Nacht, die gaan we gewoon de komende maanden gewoon eens lekker uitzenden, die lijst. En eh, nou ja, we beginnen dus, ja, we zijn dus zojuist dus begonnen met de nummer 500, Boston More Than A Feeling. Dit is 491. Finn Lizzy. that had much to say. But man, I still think them cats are crazy. They were asking. you were around, how you was, where you could be found. told them you were living downtown, driving all the old men crazy. man's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. Domino's Bar and Grill. The drink will flow and blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again. fire times I wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, it's life, and you just got to play the game. place in a boxcar, so I take my guitar to pass some time. Late at night, when it's hard to rest, I hold your picture to my chest, and I feel fine. But it's a rainy night in Georgia It's a rainy night in Georgia. I feel it's raining all over the world. Kinda lonely that. and it's raining all over the world. Oh, have you ever been lonely, people? And you feel that it was raining all over this man's world. You're talking about raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining many, many, no Ja, het origineel is van eh, Tony Joe White. Hij schreef het ook. Die, versie vind ik eigenlijk nog eh, veel mooier. Maar deze versie die mag er zeker wezen. Brooke Benton, hij eh, maakte dit liedje eigenlijk bekend. En is dan ook het, het, liedje wat, wat in deze lijst staat op 498. Rainy Night in Georgia van Brooke Benton. In ieder geval zijn versie. En het origineel dus van Tony Joe White. Ik hoop dat we die nog tegenkomen met uh, Saladin. Ik weet niet zeker of die erin staat. Maar die heeft Elvis ook nog gedaan. Maar weet ik niet zeker. Ik hoop het. Um, dan hoor ik je afvragen wiezer te vinden op 497. Eh, nou, dat is de band wiezer. Die staan er één keer in. Dat is eh, natuurlijk met het nummer Buddy Holly. En ik kan je vertellen, eh, die Buddy Holly die gaan we ook nog zeker een stuk of, ik denk, zes keer tegenkomen. Ehm, hij heeft trouwens ook het, het liedje uit de lijst, Buddy Holly. Maar dat is allemaal voor later. Wiezer Buddy Holly is te vinden op 497. 297. Daar staat Weezer. En Buddy Holly. Sowieso het leuke van, eh, van, deze lijst, ik, eh, van deze lijst vind ik sowieso dat er heel veel eh, classics in te vinden zijn. Maar ook heel veel liedjes die je eigenlijk nooit hoort. zometeen een liedje op 495 van Smokey Robinson en The Miracles. Die eigenlijk nooit meer op de radio ja, te horen is. Die komt er zo meteen aan. Maar nu eerst de Rolling Stones. zij zijn een van de hofleveranciers eh, van eh, deze lijst. Zij staan er, uh, eens even kijken, 14 keer in. Ja, Bob Dylan die staat er nog met, met 15 noteren in. De Beatles met 23 noteringen. Dit is Miss You. Pretty soon you'll take a bride. And then she said, Just because you become a young man now, there's still some things that you don't understand now. Before you ask some girl for a hand now, keep your freedom for as long as you can now. My mama told me, You better shop around. Oh, yeah, you better shop around. heerlijk dit. 495, Smokey Robinson en eh, The Miracles Shop Around. eigenlijk, hier was het nog The Miracles. Alhoewel, um, Smokey Robinson, hij deed wel mee, maar het, bandje heette eigenlijk nog niet Smokey Robinson en The Miracles. Het was eigenlijk nog gewoon Just The Miracles. En uh, Shop Around op eh, nummer 495. Daarvoor op 496, The Rolling Stones en Miss You. Kiss scoorde een wereldhit met I Was Made For Loving You. het was eigenlijk een rockband die aan de disco ging. Rod Stewart deed het ook, Queen deed het ook. Alle rockbands gingen aan de disco's zo ook de Rolling Stones. Miss You op nummer 496. Zometeen krijg je nou trouwens nog een keer eh, de Rolling Stones dit uur. Welke, dat eh, ga ik nog niet verklappen.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 Rolling Stones magazines, ja, 500 greatest songs of all time op 493. The Crystals en eh, Danny Kiss Me. Het werd eh, geproduceerd door Phil Spector. Hij eh, produceerde ook het laatste album van de Beatles, Let It Be. En eh, nou, helemaal eh, terecht dat deze erin staat, want hij was een, ja, de uitvinder van The Wall of Sound. Is hij, is, is, hij is de uitvinder van The Wall of Sound. helemaal terecht dus. Daarvoor op 494 The Eagles en Desperado. We zijn, ja, je zit er middenin. We zijn bezig met Rolling Stone Magazine's 500 Greatest Songs of All Time. Het uh, muziekmagazine dat ja, 15 jaar geleden een lijst uitbracht met volgens hun de 500 beste ooit gemaakt. En ehm, het mocht, het, er is ook ooit een, eh, een update verschenen. Dat was in, eh, in 2010, mei 2010. Ehm, dus dat betekent dat komend eh, ja, dat over een paar maanden, dus in mei 2020, dat de, de nieuwe versie dan exact 10 jaar oud is. Dus nou, je hebt dus de oude, de, de, de originele versie, die is 15 jaar oud. En de nieuwe versie die is bijna 10 jaar oud. Nou, tussen die periode eh, zenden wij hier bij uh, de Vrieknacht de lijst nog een keertje helemaal uit. Want voor zover ik weet is hij nooit officieel ergens op de radio eh, te horen gebracht. Dus ja, ik dacht van, nou, dat doen wij dan gewoon. Dus we gaan snel door met de lijst. We zijn eh, nou ja, een half uur geleden begonnen met eh, de nummers 500 en we kijken wel ergens waar eh, we over anderhalf uur stranden. Dit is in ieder geval op nummer 492. Helemaal terecht dat hij erin staat. Jackson Brown. Ik hoop dat we hem nou, nog hoger, wat meer en vaker tegen gaan komen. Dit is in ieder geval Running on Empty die je nu hoort. Dusty Springfield, wat een stem had die vrouw. Hè. You Don't Have To Say You Love Me uit 1966 eh, op nummer 491. dat is alweer uh, bijna 20 jaar geleden dat zij overleed. Daarvoor op 492 Jackson Brown en eh, Running On Empty. Dat betekent dat we de eerste 10 hebben gehad. En ja... Dat het even tijd is voor een mooi overzichtje van de nummers 500 tot 491. Op 500, we begonnen met Boston en More Than A Feeling. 499, Fin Lizzy, The Boys Are Back In Town. 498 Brooke Benton, Rainy Night in Georgia. Op 497 Weezer en Buddy Holly. Miss You, The Rolling Stones, 496. 495 Smokey Robinson and the Miracles met Shop Around. Desperado van de Eagles op 494. 493 The Crystals en Danny Kiss Me. 492 Running on Empty van Jackson Brown en zojuist dus op 491 Dusty Springfield en You Don't Have To Say You Love Me. Je zit er middenin. We zijn nog maar net begonnen de Rolling Stones Magazine's 500 Greatest Songs of All Time. Het, ja, de 500 beste liedjes dus. Volgens dat magazine, 15 jaar eh, geleden verscheen die lijst. Maar zover eh, wij weten is die lijst nog nooit uitgezonden op de radio. Dus wij dachten van, dan doen wij dat maar gewoon. Eh. Dus we zijn nog maar net begonnen en uh, de komende maanden zijn we er lekker mee bezig. En nou, iedere, iedere frieknacht, dus ja, iedere week dan hoor je dus twee uur lang een stukje van die lijst. Nou, de Rolling Stones die hebben dus al één keer gehad. Dit zijn ze de tweede keer op 490 Brown Sugar. Eh, stiekem ontzettend lekker dit. Gloria Gaynor en eh, I Will Survive. Eh, ruim 40 jaar geleden toen uh, kwam dit uit. Het werd ook in Nederland hier een gigantische hit. nummer 4 werd het hier in Nederland. Sowieso een wereldwijd succes dit. Ehm, geen nummer 1 hit. Wat wel nummer 1 hit werd, dat was de studentenversie van dit nummer. De Rotterdamse studentenkorps. Die, de Hammers House Band die had hier mid jaren 90 een nummer 1 hit mee. <laughs> Ontzettend foute versie. Ehm, en ik weet niet of je deze versie kent. Maar dit is van een bandje genaamd eh, Cake uit de 90s. Ja, staat dan niet in de lijst, maar toch even een klein stukje van eh, laten horen. Want het is toch wel eh, een hele goede versie van I Will Survive. Gloria Gaynor trouwens op 489 en daarvoor 490 de Rolling Stones en Brown Sugar van nee, Sticky Fingers was dat. Goed, even een klein stukje van I Will Survive van Cake dan. At first I was afraid, I was petrified. Ah, I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong. I learned how to get along Ja, ons papa heeft ook eh, die eh, versie van eh, Gloria Gaynor, I Will Survive, heeft hij volgens mij toen hij na een jaar of, nou, wat, was zou zijn, tien, heeft hij dat op zin al gekocht. En ik heb hem een keer deze versie laten horen, vond hij helemaal niks. Maar ik vind dit toch ook wel een hele goede versie hoor, van Cake. I Will Survive. Gloria Gaynor, haar versie in ieder geval, het origineel op 489. Goed. Tijd voor een stukje kwaliteit muziek dan. 488, Fleetwood Mac en Reunion. Fleetwood Mac, mid jaren 70, eh, toen kwam het uit. Het eh, album heette ook zo, Fleetwood Mac. Ze hadden sowieso, ja, ja Fleetwood Mac had een, eh, een, album dat eind jaren 60 ook Fleetwood Mac heette. Maar dit was, ja, dus jaren 70. Dit was het eerste album met ja, Lindsey Buckingham, die er nou inmiddels voor de tweede keer is uitgegooid. En Stevie Nicks als vocaliste, ja. Een van de betere albums vind ik zelf. Ook Say You Love Me stond daarop. En ze even kijken, Landslide. Ja, dat is echt een prachtig album. Monday Morning vind ik ook leuk. Ja, hij zal er allemaal vast niet in staan. Maar deze in ieder geval wel. Op uh, nummertje 488, Fleetwood Mac en Reunion. Zometeen, ehm, ja, het volgende uur gaan we verder. Ehm, de allereerste plaat uit de jaren 80, eh, die vinden we zo meteen eh, na het nieuws. Ehm, maar even kijken, ja, ik moet nog even de tijd volgen, want het moet allemaal precies uitkomen, hè. Um, The Rolling Stone top 500, of in ieder geval Rolling Stone Magazine's 500 Greatest Songs of All Time. Ehm, en we gaan naar een liedje helemaal terug naar het jaar 1964. En zouden ze nog een keertje tegenkomen later in de lijst? Ja, misschien wel uh, met eh, Save the Last Dance For Me of Up On The Roof of Saturday Night at the Movies. Zou allemaal zomaar kunnen. Deze die staat in ieder geval op nummer 487. The Drifters en Under the Boardwalk. Tot zometeen. Oh, when the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. on a blanket with my baby, where I'll under the boardwalk. Out of the sun under the boardwalk. We'll be having some fun under the boardwalk. People walking above under the boardwalk. We'll be making love under the boardwalk. Boardwalk. From the park you hear the happy sounds of a carousel. You can almost taste the hot dogs and french fries they swell under the boulevard, down by the sea, yeah. On a blanket with my baby, it's where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun, under the boardwalk really having some fun. Under the boardwalk. People walking above. Under the boardwalk. We'll be making love. Under the boardwalk. Boardwalk. with my baby's where I'll be. Under the boardwalk. Out of the sun. Under the boardwalk. We'll be having some fun. Under the boardwalk. People walking above. Under the boardwalk. We'll be falling in love. Under the boardwalk.